Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. De tweede partij van het land, het liberale Venstre, kreeg volgens de omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe, brede regeringscoalitie te willen vormen. Noord-Korea heeft drie korte afstandsraketten afgevuurd. Dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lancering komt op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige oefeningen. Noord-Korea noemt die oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea noemt op haar beurt de Noord-Koreaanse raketlanceringen ook provocaties... waar volgens het zuiden krachtig op gereageerd zal worden. Bij meerdere aanvallen in Ecuador zijn zeker vijf politieagenten gedood. Volgens de autoriteiten waren de aanvallen een reactie van de georganiseerde misdaad... op de verplichte overplaatsing van gevangenen uit een beruchte gevangenis. De president van Ecuador noemt de aanvallen een openlijke oorlogsverklaring door gewapende drugsbendes. In twee provincies is de noodtoestand en een avondklok afgekondigd. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer vindt het geen goed idee om meer concurrentie toe te staan op het spoor. Tijdens een debat bleek dat bijna alle partijen denken dat meer marktwerking zal leiden tot versnippering en een slechtere dienstverlening. Alleen de VVD is daar voorstander van. De NS is 100% eigendom van de staat. Europese regels bepalen dat ook commerciële bedrijven zoals Arriva de kans moeten krijgen om op het hoofdspoornetwerk te rijden.